ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De paarden kunnen weer op stal en de hoedjes kunnen weer terug in de doos, want Prinsjesdag 2025 zit erop. Vanmiddag is de troonrede voorgelezen door koning Willem-Alexander en daarin ging het onder meer over de veiligheid op straat. We kunnen niet accepteren dat meisjes en vrouwen zich op straat niet veilig voelen. Of mensen met een keppeltje op, of een hoofddoek om of dat twee mensen van hetzelfde geslacht niet hand in hand kunnen lopen. Dat vraagt iets van de hele samenleving, maar ook van politiek en bestuur. In de begroting voor 2026 is geld beschikbaar voor versterking van de veiligheid op stations voor meer opvangplekken voor vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld en voor de aanpak van femicide. En niet veel later ging het koffertje met alle financiële plannen van het kabinet open. Dat betekent dat we nu weten hoe de overheid het geld wil verdelen om hun plannen uit te voeren. Er zitten dit jaar geen hele spectaculaire dingen bij, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Want de twee partijen die nog over zijn in het kabinet, VVD en BBB, hebben bij far geen meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. En dat betekent dus dat ze niet zoveel voor elkaar eh, kunnen krijgen en ook demissionair zijn en eh, daarom dus voorzichtiger moeten zijn, op de winkel moeten passen. Minder plannen voor de begroting voor volgend jaar. Eh, ja, dat hangt toch ook een beetje over deze dag. Maar ondanks die beperking vinden oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en CDA... dat het kabinet een hoop problemen laat liggen. Ik vind dat de woningbouw aan de praat eh, moet komen. En daarvoor is echt meer geld nodig dan wat er nu ter beschikking wordt gesteld. Ik denk ook dat er in mijn ogen te weinig wordt gedaan voor mensen met een lager loon. Met, met name mensen die in de schoonmaak werken, mensen die in de winkels werken die komen er echt eh, bekaaid vanaf bij de plannen. Dat moeten we eh, corrigeren. Stikstof moet worden opgelost. Jonge mensen zoeken naar een woning. Daar moeten we hard op, eh, op, op doorpakken. dus er zijn zoveel problemen die moeten worden opgelost. en Nederland verdient gewoon een kabinet wat weer normaal gaat doen en aan de slag gaat. Frans Timmermans en Henry Bontebal waren dat. Morgen dan mogen alle politici echt aan de bak, want dan beginnen de algemene beschouwingen. Een debat van twee dagen lang over de kabinetsplannen voor volgend jaar. Ander nieuws dan. In Tilburg zijn in twee maanden tijd bijna 1900 boetes uitgedeeld... voor het negeren van de nul-emissiezone in het centrum. Alleen bestelbusjes en vrachtwagens die niks uitstoten... mogen de binnenstad van Tilburg in. En de meeste boetes waren voor bestelbusjes op diesel... maar ook 350 vrachtwagenchauffeurs zijn op de bon geslingerd.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 Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft opnieuw becijferd... dat de daling van de CO2-uitstoot niet snel genoeg gaat... om dan 55% minder uit te stoten dan in 1990. Families en naasten van gijzelaars in Gaza hebben een tentenkamp opgezet bij de residentie van de Israëlische premier Netanyahu.